6 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil het afsteken van vuurwerk beperken... en neemt daarbij als leidraad het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Samen met politie, brandweer en openbaar ministerie worden de plannen uitgewerkt... en volgende maand gepresenteerd. Premier Rutte verwacht niet dat er een totaalverbod op vuurwerk komt. Opnieuw heeft de politie een bombrief onderschept. Dit keer bij een sorteercentrum van PostNL in Amsterdam. De inhoud daarvan is onschadelijk gemaakt door de EOD. De recherche neemt de fonds van deze bombrief mee... in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven... in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Ook Nederlandse inlichtingendiensten zeggen dat het Oekraïense vliegtuig... dat deze week in Iran verongelukte... zeer waarschijnlijk uit de lucht is geschoten... Minister Bijleveld zegt dat de militaire inlichtingendienst MIVD eigen informatie heeft... dat het toestel is geraakt door een luchtaveerraket. Iran spreekt dat tegen en heeft het over een technisch probleem. Het heeft geen zin om de lijst met verboden messen uit te breiden, zegt minister Grapperhaus. De Tweede Kamer wil dat er strengere regels komen om steekincidenten tegen te gaan. Grapperhaus ziet meer in preventief fouilleren, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden. Meer mensen mogen dit jaar gebruik maken van de voedselbank. Dat komt doordat de criteria ruimer zijn geworden. Veel mensen die ervoor in aanmerking komen maken er geen gebruik van... Daarom gaan de voedselbanken flyeren om mogelijke klanten binnen te halen. Zanger Jean-Guy Macroy zal in mei voor Nederland meedoen aan het Songfestival. Zijn naam was al uitgelekt, maar het nieuws is bevestigd door de organiserende omroep Avrotros. De omroep noemt de muziek van Macroy internationaal onderscheidend. De zanger zelf noemt zijn deelname een droom die uitkomt. Het weer. In het zuidoosten kan nog wat regen vallen, maar verder overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 3 graden. Met plaatselijke kans op mist en vorst aan de grond. Morgen droog, met vooral in het oosten zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de avondspits bijna voorbij.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 Cause I'ma be like the kids that got a toy and it's brand new. Can't wait to hold you, can't wait to see you, can't wait to G you, I can't wait side. Me smile on my face and there's a twinkle in my eye. Time to go to work when it's so hard to say goodbye. And as I think of you, it's like I had a drink or two. I feel dizzy. Damn, where is she? Pick up the phone and call you about three. Hello. Yeah, baby, it's me. Just to hear your voice and just the thought of you got me tripping. Is why I just bought a new cellular phone so I don't have to postpone when my people goes off. No more running to a payphone. You're astounding. It's why I'm expounding. So vivacious, and baby, your face is that of a goddess, making me feel numb. I feel folk bomb, your baby gotta get some of the man, the myth, so debonair. Was that why fair is a pair? We extraordinary. Me and you as a team is kinda swell in it. Love is a whole lot of trip and a battle in it. From the mountain to the valley, through the deep blue sea. All I can do is hope and pray you wanna be with me. I'm saying this from my heart, that's how you know that it is true. Yo, I can't wait to be with you. position. Snap my fingers, or tap my heels, and then abracadabra right there beside you. But it's seeming and dreaming is all I can do. I'm in the airport, an hour till flight time. Can't wait to have you direct in my sight line. Got a warm feeling in my chest, thinking of your soft caress. I miss you so much, it ain't enough to just reach out and touch. I wanna hold your hand in my hand got time to waste my time. I keep running, running, wondering which direction now. I guess I'll make for somewhere on this long and stony road. I keep running, running every day. Got to find a place where I belong. I've got to keep on trying. to break away Face to face with an illusion Of the games that people play I only need somebody who can share this heart of mine Must be someone else who needs to know If love is here to find I keep running, running Don't know where to make for now Keep following this dream that I've been dreaming all my life I keep running, running Oh, every day and I knew it. I felt something new. Lord, you brought me great satisfaction, something no one could do, and I believe it was love. Love takes me higher. I'm just as high as I can ever be. Nothing could be sweeter than the love He's given me. I wake up each morning of this boy and I believed it was love. Love's like a mountain. I'm just as fool as I could ever be. Nothing could be. can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night and say, hey, I watch your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight. So damn close, we had the same blood type. Months went by and my wife got big, we were having a child and I got another kid. So I let Jay move in the crib and chill. He had his own room and helped pay the bills. The time had come for baby dolls to conceive. It looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes, the delivery home late at night from work. You cooked him dinner, now you feel like a jerk. Saying he didn't have time to eat, and he's not even hungry, he wants to be free. Took the bedroom, he says his head hurts. You're only making love, ain't around, I go first. Mysterious calls, and the phone goes click. You say to yourself, I'm gonna hit him with a brick. Ain't no way he could be cheating on me.